De man van 27 is de partner van de vrouw. Hij was na het incident naar Italië gevlucht. Het duurt waarschijnlijk een paar dagen voor hij zal worden uitgeleverd. Dan nog het weer, bewolkt en wat regen. Vanmiddag vanuit het noorden meer regen.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 In de eerste strafeis dinsdag over het beledigen van moslims vroeg het OM de rechter om Wilders vrij te spreken. Wilders zei gisteren dat hij erop rekent dat de rechter hem op beide aanklachten vrijspreekt. De rechter doet op 5 november uitspraak. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk hebben tot 1 december de tijd om zich te melden bij de commissie Deetman. Deetman wil na die datum de verklaringen gaan onderzoeken en hoopt over een jaar met een eindrapport te komen. Begin 2011 komt er een oproep aan de verdachten van seksueel misbruik binnen de kerk om zich te melden. Volgens Deetman moet dat gezien worden als een moreel appel. Er zijn inmiddels duizend verklaringen over seksueel misbruik binnen. Deetman verwacht dat het er uiteindelijk 2000 zullen worden. Het Openbaar Ministerie wil dat de geheimhoudingsplicht van notarissen wordt beperkt. Het OM kan nu alleen informatie in beslag nemen als zowel de cliënt als de notaris van fraude wordt verdacht. Als de notaris niet verdacht is, mogen de stukken niet worden bekeken en het OM zegt dat er daardoor belangrijke schakels missen in onderzoek. Een wetsvoorstel dat al in de maak is om de geheimhoudingsplicht te beperken gaat volgens het OM niet ver genoeg. Het college van BMW in Maastricht is gevallen. De PvdA is eruit gestapt vanwege de affaire over het MVV-stadion. De gemeente had het stadion gekocht, terwijl was afgesproken dat eerst de schuld van de voetbalclub moest zijn opgelost. Een CDA-wethouder was daarvoor al